Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Een afspraak maken voor een coronatest gaat nu niet echt soepel. Via de site coronatest.nl kun je normaal gesproken in je eigen woonplaats een wattenstaaf in je neus afspraak maken. Maar nu kan het zomaar zijn dat je meer dan een uur moet rijden. Woon je bijvoorbeeld in Arnhem, dan krijg je de suggestie om een test te doen in Enschede. De GGD zegt in het AD dat er geen probleem is met het computersysteem, maar dat lijkt dus niet te kloppen. Sommige Nederlandse bedrijven hebben miljoenen euro's aan coronasteun gekregen... terwijl hun moederbedrijven in het buitenland cadeautjes uitdeelden. Verslaggever Charlotte Waaier legt uit. Er zijn bedrijven in Nederland die, omdat het erg slecht ging door corona tientallen miljoenen euro's van de overheid hebben gekregen... om maar te voorkomen dat ze mensen moesten gaan ontslaan. Ja, terwijl ze tegelijkertijd onder een buitenlands moederbedrijf vallen... dat genoeg geld overhield om wel voor honderden miljoenen euro's aan aandeelhouders te geven. Ook de topmannen kregen een flinke bonus. Het gaat bijvoorbeeld om uitzendbureau Adecco en om DAF, de vrachtwagenbouwer. In Nederland mag dat niet als bedrijf met geld strooien terwijl je steun krijgt. Maar die regel geldt niet voor hun buitenlandse moederbedrijven. Wil je weten hoe het nu klinkt op Mars? Dit is een opname van het robotwagentje Perseverance. Je hoort het ding knarsend en krakend rondhobbelen over de rode planeet. Dat klinkt als een kapotte auto, maar dat zijn de metalen wielen die over de rotsen schuren. Het is niet het eerste geluid dat daar vandaan komt. Eerder was er ook al wat gesuis van de wind te horen. Maar het is voor het eerst dat we Perseverance ook echt horen bewegen. Het weer best wat zon vandaag en een gaat of 8, maar door de wind voelt het wat kouder aan.